De metro hangt daar nog steeds op een kunstwerk, een walvisstaart. Dus leuk om naar te kijken op je klapstoeltje. Ik heb koffie, ik heb thee, ik heb stroopwafels. Je moet er wel bij zeggen natuurlijk dat het nog uren gaat duren. Maar het is wel even leuk om langs te lopen en te zien en dan weer door te lopen, denk ik, voor de meeste mensen. En het is gewoon koud. Maar het voelt een beetje als Sinterklaas in tocht. Het is wel leuk. Nou, een optocht van ramptoeristen wil de burgemeester van Spijkenisse niet. Het wordt anders te druk. Niet handig met het coronavirus. Het roept op de hele takelklus thuis via de livestream van Omroep Rijnmond te volgen. Ryan Giggs, de oud-voetballer en bondscoach van Wales, is opgepakt omdat hij zijn vriendin zou hebben mishandeld. Volgens Britse media is de oud-voetballer gearresteerd, ondervraagd en daarna op borgtocht weer vrijgelaten. In de Turkse stad Izmir is een meisje van vier onder het puin vandaan gehaald. 91 uur lag ze onder de resten van een ingestorte flat na de zware aardbeving vrijdag is naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou tegen reddingswerkers hebben gezegd dat ze oké is. In dierenpark Amersfoort zijn dieren ontsnapt. Het zou gaan om meerdere apen. De dierentuin is even dicht geweest. En bezoekers zijn even vastgehouden in verblijven. Zodat ze het ontsnapte beest niet tegenkwamen. De boel is nu weer veilig de ene worst is de andere niet, blijkt uit onderzoek dat de Nierstichting heeft laten doen. Waar in de ene worst 0,7 gram zout zit, kan in de andere wel bijna 2 gram zout zitten. Ja, rookworsten zijn bijvoorbeeld heel erg zout, eh, maar ook eh, spekreepjes zijn heel zout. Maar vooral de enorme variatie in zoutgehalte valt op. Ook in vleesvervangers loopt het zoutgehalte nogal uiteen. Dat is niet nodig en moet anders, vindt de Nierstichting. Want veel zout is slecht voor je nieren. Het weer, geregeld zon en een graad of 12. Al kan er vanmiddag ook nog wel een buitje vallen. Ook morgen is het een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Een verfbom in een geldkoffer is vanmorgen ontploft tijdens een waardetransport in Tilburg. De chauffeur van de geldwagen zat daarna onder de verf en is naar het ziekenhuis gebracht. In dierenpark Amersfoort zijn vanochtend één of meerdere dieren ontsnapt. Volgens bezoekers zou het gaan om apen.